Jan van der Putten met het NOS Journaal. Van de 62 arrestanten tijdens de ongeregeldheden in Amsterdam... is tot nu toe niemand gearresteerd die Israëliërs zou hebben aangevallen en mishandeld. Het Openbaar Ministerie zegt dat tegen het ANP. Van de arrestanten werden ongeveer 40 mensen opgepakt voor ordeverstoring. Ze kregen een bekeuring en mochten weer gaan. Op dit moment zitten nog twee volwassenen en twee minderjarigen vast... De komende tijd verwacht het OM meer aanhoudingen... met name voor het plegen van geweld tegen Israëliërs... donderdag laat op de avond en s'nachts. De politie onderzoekt ook of het geweld in georganiseerd verband is gepleegd. Oud-president Evo Morales van Bolivia mag volgend jaar niet meedoen aan de presidentsverkiezingen. Dat heeft het constitutioneel hof in het Zuid-Amerikaanse land bepaald. Morales was al drie keer president, één keer één termijn meer dankzij een gerechtelijke uitzondering. Hij was de eerste inheemse president van Bolivia en hij was erg populair. In 2019 trad hij af na beschuldigingen van verkiezingsfraude. Op dit moment voert in Bolivia een machtsstrijd tussen Morales en de zittende president Arce... waarbij Morales dus een vierde termijn wordt ontzegd. Qatar trekt zich terug uit de onderhandelingen over een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Eerst moeten die partijen serieus laten zien dat ze willen onderhandelen, zeggen diplomatieke bronnen in de Golfstaat. Samen met Egypte en de VS speelde Qatar een belangrijke rol in de gesprekken. Vaak werd er onderhandeld in de hoofdstad Doha. Al meer dan tien jaar had Hamas een politieke afdeling in Qatar. Onder druk van de VS zou Qatar Hamas het land uit willen zetten. Hamas zegt dat de organisatie nog geen oproep heeft gekregen om te vertrekken.